Two, I want two, three, four. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh it's a wicked world. Even if Your prince ain't there Ja, het tast goed. Oeh, oeh, it's a wicked, world. Ja, eh, eh, oeh, oeh, it's a wicked world.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 Ze wilde opheldering over de kritiek van Karzai op westerse diplomaten. Donderdag gaf hij diplomaten van de VN en de EU de schuld van de fraude tijdens de verkiezingen van het afgelopen jaar. President Obama noemde de uitlatingen van Karzai eerder verontrustend. Volgens de woordvoerder van Karzai verliep het telefoongesprek met Clinton in een hartelijke sfeer en heeft hij de wereld bedankt voor alle hulp aan Afghanistan. De persoonlijke prediker van de paus vindt dat de katholieke kerk veel te hard wordt aangepakt door de media. Tijdens de Goede Vrijdagviering in de Sint-Pieter ging de priester in op de berichtgeving over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Hij vergeleek die berichtgeving met antisemitisme, omdat de hele kerk de schuld krijgt in plaats van de individuele daders. De paus was bij de viering aanwezig, maar het is onbekend of hij wist wat de priester zou zeggen. Achteraf zei een woordvoerder dat de priester niet namens het Vaticaan had gesproken. Later op de avond sprak de paus zelf tijdens de traditionele kruisweg bij het Colosseum, maar hij ging niet specifiek op de kwestie in. De Amerikaanse acteur John Forsythe is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als Blake Carrington in de tv-serie Dynasty in de jaren 80. Forsythe speelde daarin het hoofd van een steenrijke oliefamilie in de Amerikaanse stad Denver. Die rol leverde hem twee Golden Globe Awards op. Voor Dynasty speelde hij de rol van Charlie Townsend, de chef van Charlie's Angels in de gelijknamige tv-serie. In die rol was hij onzichtbaar en sprak hij altijd de woorden Good Morning Angels. John Forsythe had kanker. Hij is 92 geworden. Het weer, de regen trekt weg naar het noordoosten, maar vanuit het westen volgen nieuwe buien. De temperatuur daalt naar 5 graden. Overdag veel bewolking met geregeld buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort, heeft het al 20 jaar en jij...